uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. Bij een ongeluk zaten met z'n allen in een landrover die een paar keer over de kop sloeg. Dat gebeurde bij knooppunt De Hocht. Alle gewonden zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. En eentje van hen is er slecht aan toe. Eerder vandaag gebeurde ook al een ernstig ongeluk op de A2 bij Nieuwegein. Daar botsten twee auto's op elkaar. Twee inzittenden raakten zwaar gewond, zes anderen hadden lichte verwondingen. Formule 1-coureur Nico Rosberg heeft de Grand Prix van Europa gewonnen. De Duitse Mercedes-coureur reed van de start tot de finish en kop... tijdens de eerste Formule 1-race in Azerbeidzjan. Op het circuit van Baku finishte Max Verstappen als achtste. Daarmee haalt hij vier WK-punten binnen. Sebastian Vettel uit Duitsland eindigde als tweede... gevolgd door de Mexicaan Sergio Perez. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook het tweede duel om de Champions Trophy gewonnen. Oranje was in Londen met 2-0 te sterk voor Groot-Brittannië. De treffers waren van Liedewij Welten en Maartje Palme. De Nederlandse hockeyvrouwen wonnen gisteren de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland met 6-2. En we krijgen morgen een extreem natte dag. Het gaat lang onophoudelijk regenen, wel 12 tot 15 uur. Volgens Weerplaza is het sinds 1901 nog maar zeven keer voorgekomen dat het in juni in de beeld meer dan 15 uur achter elkaar regende. De laatste keer was in 1994. Toen regende het op 4 juni bijna 20 uur lang. Morgenochtend is het in het westen al vroeg nat. Rond de middag regent het overal. Het weer, morgen veel regen dus, maar vanavond is het nog droog en schijnt de zon geregeld. Het koelt iets af naar een graad of 15. In de regen, morgen is het ook een graad of 17. Maar vanaf dinsdag wordt het warmer Later in de week kan het 25 graden of zelfs iets warmer worden. En dit was het.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 My heart is a ghost town. goedemiddag, dames en heren. Welkom eh, bij de Muziek Boulevard Live. Vandaag met uh, met Casper Geuransson. Hartstikke zenuwachtig, maar eh, dat moet wel lukken vandaag. Voor degenen die net aan het einde van het laatste uur hebben geluisterd... Ehm, die hebben de agenda al grotendeels gehoord. Maar ik heb, zo nog even voor degenen die er nog niet waren even herhalen. Nou, om, eh, nu om eh, vijf uur is de opening. Half zes weer een verkeer. Om eh, kwart voor zes de agenda voor de jeugd. Ehm, om kwart over zes verzoek, verzoekkwartiertje. Drie verzoekjes dus. Um, kun je insturen via de social media, ehm, via Facebook Casper CFM. En via Twitter Casper underscore ZFM of via de mail casper.zfmzandvoort.gmail.com. Dan hebben we om half zeven nog een keer weer een verkeer. En afsluitend, nou afsluitend, om kwart voor zeven hebben we dan nog een mop eh, van, eh, of als, eh, van, de, van de luisteraar. En als er geen mop van de luisteraar is, ehm, ja, dan moet ik hem zelf eentje gaan zoeken. En eh, daarna is het alweer 7 uur. Maar nu eerst hebben we nog uh, twee volledige uren. En aangezien het eh, vandaag ehm, vaderdag is... heb ik hier ehm, een heel mooi nummer klaarstaan. Dat is ehm, namelijk het nummer van Alan Clark. En dat is Father and Friend. En als het goed is... start hij zo op. Even kijken. Nee, jij start niet op. Oh, die is! nou, niet op. Oh, even kijken. Zit het kabeltje goed erin of niet? Zien we al lopen. Doe een ander nummer. Doe maar een ander nummer, hoor ik. Ja. Nou, doe eerst even een ander nummer. Even kijken, welke is dat? Welke hebben we hier? Even kijken. Dan hebben we Oh. Dan hebben we Alexander Stan met Mr. Sector Beat. is, eh, zou het nu opgelost moeten zijn. En zou nu, als het goed is, eh, het nummertje wel moeten eh, beginnen. Even kijken. Horen we wat? Ja, we horen nu wat. Ellen Clark met Father and Friends.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 Son, life is just too short for us to never be in touch. Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much. www.zfmzandvoort.nl ZFM She's just a girl and she's on fire Hotter than a fantasy Lonely like a highway She's living in a world and it's on fire Filled with catastrophe But she knows she can fly dat was eh, Alicia Keys met Girl on Fire. En eh, op dit moment ben ik ook hartstikke on fire. Want het is al best wel spannend, eh, zo'n eerste live uitzending. En gelukkig was Maurice net om mij uit de brand te helpen. Anders ja, dan had ik het vol, had ik, had ik niet geweten wat ik moet doen. Want Maurice kent het paneel beter dan ik. Ik ken hem ook wel, maar ik heb hem pas twee keer aangeraakt, denk ik. Maar ehm, ik heb nog heel veel nummers klaarstaan. En eh, over 10 minuutjes hebben we dan het, uh, zoals ik al zei, het weer en verkeer.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 I say only. Música hum. bigger. was uh, Ariana Grande met uh, eh, Focus. En um, ja, het is bijna half. Zo, dat gaat wel snel. Um, maar ik heb nog, eh, voordat we daar naartoe gaan... heb ik nog even één nummertje. En dat is Avicii met The Nights. En als het goed is, ga ik die nu opzetten. Ja, het is gelukt. The animals came out play Went face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say. When you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day. can't put out. Carve your name into those shining stars. He said, Go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day, my father, he told me, Son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, When you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, Ja, dames en heren, het is half zes. Dat betekent dat ik zo ga proberen om het eh, weer en het uh, verkeer eh, te gaan doen. Nou, ik, even kijken, gaat het lukken? Ik wil eerst even deze. Ja, en dan ehm, zeggen we... Even kijken. Het weer van Metergroep voor de avond, morgen en overmorgen. Vanavond is het nog, nog overal droog. Later vannacht gaat het in het westen al een beetje regenen. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen is het vrijwel de hele dag regenachtig. Alleen in het uiterste oost en in Limburg is het ochtends nog wat droog. Het wordt 17 graden en het waait stevig. Dinsdag breekt de zon af en af en toe door. En verder valt er nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden, woensdag warmer, redelijk wat zon en droog. En dat... Ehm, dat was het weer. Zo, en dan nu eh, over naar de files. Even kijken. Ik heb, uh, eh, haal van de ANWB-site af, dus uh, eh, is landelijk. Even kijken, drie files. Eh, op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen afrit Forst en Twingel, Twello. De rechterrijstrook is dicht door een ongeluk. Dan heb je er ook nog een van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen is 5 kilometer. Tussen Apeldoorn en Amsterdam, tussen Stroe en Hoeverlaken is 3 kilometer. Op de A4 van Rotterdam tot Den Haag tot Den Haag. knoop met Ketelplein en Delft. Dicht wegens werkzaamheden. En dan eh, ook de andere kant op Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knoop het Ketelplein. Uh, ze is ook dicht eh, wegens werkzaamheden. Dan nog op de A12 is één file van Arnhem naar Utrecht. Is tussen afrit Oosterbeek en knoop het Maandenbroek is ook dicht. Dan nog een file op de A27 tussen Breda en Gorinchem. Tussen knooppunt Sint Anna Bos en Oosterhout is ook dicht wegens werkzaamheden. En ehm, dat, was, eh, dat was dan het verkeer. En dan eh, gaan we nu over naar het volgende nummer. En dat is Birdie met Skinny Love.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 Dus ik merk nu wel dat je heel veel dingen tegelijk moet gaan doen. Maar ik moet het voor mezelf niet al te moeilijk maken. En ik moet niet al te streng zijn op mezelf. Ehm, dus, maar in ieder geval het volgende nummer is Bon Jovi met Because We Can. Omdat we het allemaal kunnen. En we moeten allemaal doen wat we willen. Vind ik. En je moet het kunnen. Iedereen kan het. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we Ja, dat was Bon Jovi met Because We Can. En eh, aangezien het nog steeds vaderdag is... en eh, over een kwartiertje... Nou, een kwartiertje, wat hoor ik? Vijf minuten bedoel ik, uh, grapje. Dan hebben we natuurlijk de jeugdagenda. heb ik gewoon van, van, van de VVV-site heb ik wat afgeplukt. Ik ga dat niet uitgebreid eromheen praten. Ik ga het alleen kennis, hoe zeg je dat, kennis geven zodat iedereen ervan op de hoogte is. En eh, aangezien het nog steeds vaderdag is... Eh, dacht ik aan een eh, leuk nummertje wat ook over vaders gaat. En het is namelijk... nou ja, zal ik het zeggen? Of zal ik, gewoon, zal ik gewoon het nummer opstarten? Ik denk dat ik gewoon het nummer opstart en dat iedereen gaat kijken of iemand hem herkent. En als iemand hem herkent, zing lekker Luidkeels mee, raampje, raampjes open, volume op 200. En uh, lekker meezingen. Even kijken. Als het goed is, moet hij zo komen. Ja, dat is hem. Daddy Cool. Van... Eh, Boney M. Ja, dat nummer was speciaal voor alle vaders eh, die nu zitten te luisteren. En ik start net even de, de, de iets te vroeg in. Straks eh, kon Marisi weer eh, op, op, de kop geven dat ik hem iets te vroeg instart. Maar ehm, het is kwart voor zes. Dat betekent dat ik ehm, de jeugdagenda ga doen. Ja, ik kan wel dingen van vandaag, van dit weekend nog gaan doen. Maar eh, ik denk niet dat het veel nut heeft, want die heb ik hier ook tussen zitten. Kijk, pop-up weekend was dit weekend. Cycling Sanford was dit weekend. 1819, dus ja, dat was dit weekend. Dan heb ik nog uh, event 2016 was ook vandaag. Is het om 5 uur afgelopen. Was om 5 uur afgelopen. Eh, dan heb ik hier nog 18 juni is ook al afgelopen. En dan nog een keer 18 juni. Dus die laten we lekker zitten. En dan ehm, gaan we naar week 25. Dan eh, staat er als eerste eh, hier op mijn eh, lijstje... Um, ehm, Fietsvierdaagse, 21 juli tot 24 juni. En dat is volgens mij, staat hier, van 48 tot 1900 uur. Dat is waarschijnlijk de starttijd. Ehm, ik weet niet hoe actueel die is, want ik, ik, op de website van de de Sanford Vierdaagse zag ik hele andere dingen staan dan, dan op eh, de website van de VVV. Want bijvoorbeeld op de VVV-website staat er 57 kost. En op de, die van de avondvierdaagse staat het 8, uur kost, 8, eh, uur, 8 euro kost. In ieder geval kan je kaarten halen bij de Bruna op de Grote 18. tegen Wiedersport Sport, Haltestraat 31. Bij Ankie Miesenbeek denk ik ook. Van Haarlemmerstraat 12. Bij Martini Joustra Witteveld 11. En uh, R. de Jong bij de Helmerstraat 48. Ehm, voor meer inlichting kunt u kijken op de website van uh, de Zandvoortse Vierdaagse.nl. En eh, de startlocatie is, als het goed is, eh, heb ik vernomen... het Rode Kruis gebouw Dat is op de Nicolaas Beetslaan 14. Dan hebben we ook nog de... op 25 en 26 juni de Porsche Racing Days. Tijdens de Porsche Racing Days komt een groot aantal krachtige, snelle Porsche Cup is een actie, dat wordt vuurwerk. Meer informatie over het programma en tickets volgt later op een, moment, op een later moment. En dat is dan op het circuit van Zandvoort, burgemeester van Alvenstraat 108. En eh, meer informatie valt dus te vinden op de VVV-website. En dan hebben we ook 3 eh, juli, dat is alweer een week verder, dus week 26, eh, hebben we de Italia Zandvoort. Als er een, als er een moment in Nederland is dan dat in de harten van Italiaanse liefhebbers sneller laat slaan... is het dan wel Italia A Zandvoort. Ook dit jaar hoopt de organisatie weer een fantastisch auto- en lifestyle-evenement... voor het hele gezin te bieden. Een uitgebreid programma met auto's en motoren op het circuit. Wordt daarbij afgewisseld met ontspanning en entertainment op de paddocks. Dagvullend programma van 9 uur tot bijna 6 uur worden de Formule 1-rit afgewisseld door in totaal 13 parades en demo's van de Italiaanse, merkclubs. De bijna 30 clubs bieden zo, zowel op het circuit als op de pad paddocks... een breed overzicht van tientallen jaren aan Italiaanse auto's en autosportgeschiedenis. De Ferrari Club Nederland pakt snel groots uit met naar verwachting circa 100 bolides en twee Ferraris Only demo's. Italia aan Zandvoort verwelkomt daarnaast onder meer merkclubs van Lamborghini, Maserati, Fiat, Alfa Romeo, Lancia en veel Fiat-clubs richten zich op een specifiek model. Denk bijvoorbeeld aan de Fiat Topolino, 500, 850 Spider en Margetta. Niet minder bijzonder wordt de ere ereronde van circa 250 Vespa's familieauto's en sportwagens. De Italiaans, eh, Italiaanse familieauto's en sportief modellen komen in actie tijdens de parades van de Tour en sportklassen. De competitiezone demo's staan open voor een keur aan racetourwagens van de Italiaanse makelarij. De meeste exclusieve supersportwagens gaan drie keer de baan op voor een demonstratie Italian Supercars. Deze demo staat in het teken van exoten die veel liefhebbers alleen uit magazines en van internet kennen. Alle auto's zijn... Zijn de... Oh, even kijken. Zijn... Uh, ehm, liefhebbers zijn magazines... Alle auto's zijn de hele dag te bekijken en te fotograferen op de paddocks. Van het circuit op en rond de paddocks valt er uiteraard ook veel te genieten... op het gebied van onder meer Italiaans eten en drinken en automobilia. Ook op het circuit. En... Eh, dat was het. Dus eh, we gaan nog even een nummertje erin gooien. Want over 10 minuutjes dan eh, moet ik het nieuws erin gooien. Even kijken, gaat het lukken? Mm, ja, het moet wel lukken. Met eh, Bruno Mars en Marry You. Als het goed is. Bruno Mars met Marry You. En dan, eh, dan eh, ja, nog uh, kleine zes minuutjes. En dan hebben we het nieuws al dat er in gaat schieten. En dan hebben we daarna het tweede uur hebben we natuurlijk dan nog... De, het verzoekkwartiertje, ik heb er nu twee binnen, dus meer verzoekjes zijn altijd, eh, zijn altijd welkom. Dus eh, ik heb er eentje, die, die, eh, die heb ik gisteren heel toevallig gehoord van... hey, is dat misschien een leuk nummer? Dus uh, die, die weet er ook niet van af dat, dat ik nu een van zijn nummers heb uitgekozen. En ik heb er nog eentje. Nog eentje. En die is van een collega van ons. Maar ja, die ga ik nog niet zeggen wie, wie dat is. En ehm, ja, Welk nummer dat is, dat eh, horen jullie straks om eh, kwart over eh, zes. Maar nu eerst het volgende nummer. En dat is Ed Sheeran met Lego House. En nadat we dat nummer hebben, ja... Nadat het nummer klaar is, dan is het als het goed is richting het nieuws. En... Dan zijn we na het nieuws en reclame zijn we weer terug. Dus uh, Ed Sheeran met Lego House. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. It's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all out of all these things I've done, I think I love you better now. Now. Ah. I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, you can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love Something the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in the cold December, but I got you to give me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you get down, and out of all these things I've done think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now.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 Ja, dan eh, hebben we nog, uh, zie ik dat ik nog net iets te vroeg ben eh, om het nieuws in te kanalen. Want ik heb nog een paar seconden. En voor de, die paar seconden zou ik nog even zeggen van... Like nog even de Facebookpagina Casper ZFM en de Twitter-account Casper underscore, ofwel zo'n laagliggend scheepje. Eh, ZFM. En stuur een mailtje naar casper.zfmzandvoort.gmail.com. Eh, stuur daar net je verzoek naartoe en eh, dan uh, ontvang, ik ze, ontvang ik ze.